12 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Fraudeopsporingssysteem Siri houdt te weinig rekening met de privacy van burgers... en is niet goed te controleren, oordeelt de Haagse rechtbank. Met het systeem risico-indicatie koppelt de overheid allerlei gegevens van burgers om fraude te bewijzen. Juristen en belangenorganisaties vinden dat Siri burgers bij voorbaat verdacht maakt... en hadden daarom de zaak aangespannen... De VN-rapporteur voor de mensenrechten was eerder ook al kritisch... en zei dat met systemen als Syrië een technologische surveillance-staat dreigt. In Frankrijk krijgt een 16-jarige scholieren politiebescherming... omdat ze de islam heeft bekritiseerd. In een filmpje op Instagram noemde ze de islam een religie van haat... Daarna werd op sociale media gedreigd om haar te verkrachten... zuur in haar gezicht te gooien en haar leven te begraven. Ook werden haar adres en school bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de bedreigers en bekijkt ook of het meisje zich schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien. Rode JC heeft trainer Jean-Paul de Jong ontslagen. Roda staat in de eerste divisie op de 17e plaats. De club uit Kerkrade won in oktober voor het laatst een wedstrijd. Jean-Paul de Jong begon in juni vorig jaar bij Rode JC. Zijn assistent Maurice Verberne neemt de taken van de Jong voorlopig over. Ryanair doet zich in reclames schoener voor dan de budgetmaatschappij kan bewijzen, zegt de Britse variant van de reclamecodecommissie. Er waren tientallen klachten binnengekomen over drie reclames... waarin Ryanair onder meer beweert dat het bedrijf van alle grote maatschappijen... de minste CO2 uitstoot. De Britse reclamewaakhond zegt dat deze reclames niet meer mogen verschijnen... en dat Ryanair milieuclaims voortaan beter moet onderbouwen. Het weer droog en wisselend bewolkt. De meeste zon in het noordoosten van het land en het wordt een graad of 7. Vanavond en vannacht kan het in het zuiden licht vriezen. komende dagen blijft het rustig weer. In het weekend wordt het wisselvalliger.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 En het is woensdag, dus het is weer tijd voor het lunchprogramma op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. En het is een eh, vast programma tussen 12 en 2 uur. En eh, ja, mijn vaste eh, sidekick is er nog steeds niet. Die is nog steeds ziek. Maar ja, we hebben toch nog het liedje van de sidekick. En het artiest van het licht. En we hebben natuurlijk het weer voor het komend weekend. Ja, ik hoop dat het toch wel een heel mooi weer wordt. En dat is natuurlijk nog niet alles. We hebben nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. En eh, we hebben dus een eh, behoorlijk vol programma. Zetten we eens te beluisteren op frequentie 106.9 en op kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl En dan zwaai ik even naar u. Dat heb ik nu gedaan. Ja, mijn naam is Hans Wassenaar en ik stap vandaag met Nazareth. Love Her. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, dan heb ik de actualite eh, actualiteit eh, van februari. 9 februari is het Jazz in Zandvoort. Met Jane Lewis van Dam Quartet. En dat is Theater de Krocht aanvang om half drie smiddags. De 16 februari Classic Concert. Piano Recycle Ketteving Sarayumahasi. <laughs> Ja, een mooie naam, hè? Protestantse kerk aanvang om half drie. De 20 februari is sportinstuif balsporten. Sportservice Zandvoort. Korversporthal om van 1 tot 3. En de 22 februari Zandvoort Lightwalk. En dat is een wandelevenement langs uh, lichtkunstobjecten. En dat is vanaf 5 uur s'avonds. En de 27 februari hebben we ook nog Regenboogborrel, Krankcafé XL van half 6 tot half 8. En dan hebben we ook nog de weekmarkten. En dat is op een dinsdag. En dan is het winkelcentrum Nieuw-Noord. En dat is van 9 tot 4. En op woensdag, dus vandaag, Grote Krocht en het Raadhuisplein van 9 tot 4 uur. En wij gaan door met een hele moderne. Ja, je kan ervan vinden wat je vindt, maar ik vind Monkey Dance een rare plaat. niet. Kijk, dat bedoel ik, Er komt er nog wat achteraan. Dus het blijft toch maar haar ding hoor. Ja, ik ga door met eh, een oudje. Hot chocolate. You sexy thing, zeg ik tegen Hoofddorp. so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank thing, such a thing. I believe in miracles. Since I came along, you sex a thing. Ah, kiss me. You sex a thing. Touch me, baby. You sex a En dat gaat het nu over het programma van zondag 16 februari. En de aanvang is om drie uur s middags en de kerk is open om half drie. Locatie, protestantse kerk en de aanvang en de toegang is 5 euro. van Shuramasvili, piano. En het is een indringende passie uit Georgië. In 2017 heeft de Georgische pianiste van Shuravili ons land als haar thuisbasis gekozen... en is sindsdien bezig aan een ware opmars. Genoemd om haar fabelachtige techniek speelt ze zeer sensitief, krachtig en oprecht... en weet ze door te dringen tot de diepste lagen van de ziel. Ketevan Van heeft een uiterst aantrekkelijk programma en uitdagend programma samengesteld... waarin alle facetten van haar meesterschap aan bod gaan komen. U gaat luisteren naar werken van onder andere Bach, Liszt en Richard Strauss. Dus aanvang 3 uur, Protestantse kerk. En het is aan toegang 5 euro. En dat is 16 februari. wind in the willow glade. love's sweet melody. But all of the vows we made will never never repeat. We're a On Blueberry Hill. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Ja, dat was natuurlijk de legendarische eh, Fitz, Fats Diamond, ja, Domino. <laughs> Jongen, jongen. Fitz Domino, Bloomberry Hill. Een hele goeie. We gaan door met, ja, toch ook wel een lekkere.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 Op de Facebookpagina Maria Zandvoort Reunie 100 jaar... wordt de laatste ontwikkelingen geplaatst en zijn er leuke klassenfoto's te zien. Dus houd deze site de komende maanden goed in de gaten. Dus de Mariaschool, juist, 100 jaar. En dat wordt eh, goed gevierd. Dus ik zou kijken, kijk maar gauw op de Facebookpagina. I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now? Ja, dat schijnt erbij te horen. Tegenwoordig. En het is Hallo van Adel.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 dat was Adel. <laughs> Ja, Adel met een leuk stukje ervoor. Nou ja, voor mij hoeft het niet. Maar goed, het zat erbij. Ik kan er ook verder niks aan doen. We gaan, eh, we gaan even wat anders doen. We gaan eh, een, een ander plaatje draaien. En het is eh, van Queen, Bohemian Rhapsody. your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter Mamma mia. Mamma mia, let me go. nummer 1 in de top 2000. Het blijft een mooi liedje. We gaan voor met ons volgende item. Artiest in het licht. Ja, wie zijn de jarig vandaag? Nou, hele bekende hoor. Cristiano Ronaldo, dat is die, eh, die voetballer uit eh, Portugal, 35 jaar. Giovanni van Bronckhorst, en dat is een eh, voetballer en trainer. En die wordt 45 jaar, maar die zingen alle twee niet, dus daar kan ik niks van draaien. Daarom heb ik uitgekozen Treintje Oosterhuis. En die is vandaag ook jarig. En die is 47 jaar geworden. Zij bracht in de jaren 90 door met haar broer Cheert Oosterhuis in Total Touch. Later is zij met veel succes een solo-carrière begonnen. Treintje Oosterhuis werd gezien als een van de beste en meest veelzijdige zangeressen van Nederland. Ze is van 2012 tot en met 2014 coach geweest bij de Voice of Holland... En sinds 2016 eh, is hij coach van het programma It Take Two. In 2019 is hij tevens jurylid van het programma Dancing. En in 2012 tot en met 2017 maakte ook zijn huis deel uit van de gelegenheidsformatie Ladies of Soul. En in 2015 was hij de Nederlandse deelnemer aan het Songfestival. Dus ze heeft genoeg gedaan. En De Zee, en daar gaat het nu over, is een single van Treintje Oosterhuis uit 1996. De single werd een debuutnummer van Oosterhuis en zij verwierf hiermee een landelijk bekendheid tijdens de ceremonie van de opening van de Amsterdam Arena. De oorspronkelijke openingshymn <laughs> ja, die duurde een beetje lang, want die duurde een kwartier. Dat gaan we dus niet draaien. En voor de single release werd het nummer ingekort tot vier minuten. Velen zien dit als de, ontdekking van Treintje Oosterhuis als artieste. In de jaren daarna is componist John Ubik de liedjes voor Oosterhuis blijven schrijven. Wij gaan luisteren naar De Zee van Treintje Oosterhuis. En gefeliciteerd, Trein. stuk muziek. Treintje Oosterhuis. De zee. De confrontatie met kanker heeft niet alleen een enorme impact op het lichaam... maar is voor vele mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend. Kanker zet je wereld op zijn kop. Ben je ziek of geweest? Heeft iemand in je omgeving kanker of gehad? Of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er ook bij jou in de buurt zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Bij Pluspunt Zandvoort is er elke tweede maandag van de maand van half elf tot twaalf de Toon Hermansgroep, Ga gerust eens langs en de eerste keer is op 10 februari. Na een lange val klim jij weer uit de dal. hands up tijd dat jij jezelf bevrijdt, zie je het in een ander licht. Maar je hoofd vol zorgen had je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord Laat het los, hou je vast aan mij. Kijk omhoog. Dick en Simon. En we gaan door met een oudje. The Animals. House of the Rising Sun. 9 februari organiseert het Zandvoort Museum een rondleiding over de tentoonstelling Keizerin Sissi op de vlucht voor zichzelf. Sissi Zijdensteker, en dat is een student aan de Rijnwald Academie, heeft de tentoonstelling samengesteld. Zij zal u rondleiden en de verhalen achter de tentoonstelling vertellen. Doordat zij is vernoemd naar de keizerin en wel eens met haar wordt vergeleken, is dit voor haar een speciaal project. Tevens haar debuut als erfgoedprofessional en tentoonstellingmaker. Tijdens de rondleiding heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen... die u aan Sissy zou willen stellen. Onze Sissy, en dat zegt dus het Zandvoort Museum... zal proberen om deze na al haar verdiepingen in het onderwerp... en het maken van de tentoonstelling te beantwoorden. U bent van harte welkom voor de rondleiding plus koffie of thee... zondag 9 februari, aanvang om 3 uur s middags... en de duur is anderhalf uur. De entree is 6,50. Daar krijgt u dus de rondleiding voor. Plus koffie of thee. eerste uur zitten weer op. I Can't Stop Loving You. Phil Collins. Ja, en we gaan door met een ietsje andere. Want we moeten toch afsluiten. En dat is The Loving Spoonful. Summer in the City. Want als je naar buiten kijkt, is het ook zomer. Hot town, summer in the city.